Mariette Krol met het NOS Journaal. Het kabinet is akkoord gegaan met de plannen van minister Grapperhaus voor de politie. Die heeft 300 miljoen euro te besteden en mag daar ruim 1100 extra agenten voor aanstellen. Zo komen er bijna 800 wijkagenten bij, zo'n 170 agenten voor bestrijding van de zware criminaliteit en 170 voor de opsporing van cybercrime. Ook moeten de komende jaren ruim 17.000 nieuwe politiemensen worden opgeleid. Liander roept gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars op... om al geplande aanleg van gasleidingen terug te draaien. Volgens de netbeheerder is het kapitaalvernietiging... om nu nog nieuwbouwhuizen op gas aan te sluiten... terwijl het kabinet het gebruik van aardgas helemaal wil stoppen in 2050. De Verenigde Staten gaan een belastingheffing ter waarde van 50 miljard dollar invoeren op Chinese producten... Het gaat onder meer om een belasting van 25% op medische apparatuur, onderwijsmaterialen en spullen die worden gebruikt in de luchtvaart. Consumentenproducten blijven voorlopig buiten schot. Trump vindt het een scheve situatie dat de VS veel meer uit China importeert dan andersom. Zes Nederlandse wetenschappers zijn onderscheiden. De Spinoza-premie gaat naar psycholoog Karsten de Dreu, celbioloog Anna Akmanova bio-nanowetenschapper Marileen Dochterom en microbioloog John van der Oost. Een nieuwe oeuvreprijs, de Stevin-premie, is voor historicus en terrorisme-expert Beatrice de Graaf en viroloog Marion Koopmans. De zes hebben grote maatschappelijke of economische invloed gehad. Ze krijgen elk 2,5 miljoen euro voor verder onderzoek. En een promotiefilmpje voor de provincie Drenthe is aangepast...